Vrouwen en kinderen die vastzitten in de belegerde Syrische stad Homs mogen onmiddellijk vertrekken. Dat heeft de Syrische regeringsdelegatie toegezegd. De opstandelingen hadden geëist dat er iets gedaan zou worden aan de erbarmelijke omstandigheden in Homs. Daar zit een deel van de bevolking al 18 maanden zonder eerste levensbehoeften. Mannen in Homs mogen pas weg als de Syrische regering een lijst met hun namen heeft. Een aantal naaste familieleden van de onlangs geëxecuteerde oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn ook om het leven gebracht. In opdracht van Kim Jong-un zouden onder andere de twee zoons en de zus van de oom geëxecuteerd zijn. Opvallend is dat ook twee ambassadeurs zijn gedood. Yangs zwager was ambassadeur in Cuba en zijn neef vertegenwoordigde het Stalinistische land in Maleisië. Duizenden mensen zijn vandaag in Parijs de straat op gegaan om aan te geven dat ze geen enkel vertrouwen meer hebben in president Hollande. De betoging liep op een bepaald moment uit de hand. De politie gebruikte de wapenstok en traangas om de betogers uiteen te drijven. Zo'n 20 agenten raakten gewond en zeker 150 demonstranten werden opgepakt. Veel Fransen zijn boos over de invoering van het homohuwelijk, de hoge werkloosheid en de bezuinigingen. In het noorden van ons land zijn vandaag zo'n 60 ongelukken gebeurd. vooral op de A28 in Drenthe raakten veel auto's van de weg. En ook in Groningen en Friesland waren glijpartijen. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. In de meeste gevallen glibben de auto's van de weg en botsten tegen lichtmasten... of kwamen in sloten en vaarten terecht.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 zie je niet 你的。 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. The heart is a blue.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 eternities 纪念品。 Follow that girl upon your arm and you should run your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say was, hi George, meet my fiance." Guns, guns, having some fun. Crazy ladies, keep them on the run.